Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Canada is de nieuwe premier Mark Carney beëdigd. Hij is de opvolger van Justin Trudeau, die eerder dit jaar bekendmaakte dat hij zou aftreden. Omdat zijn partij de regerende partij is, neemt Carney het stokje over tot aan de volgende federale verkiezingen. Die zijn uiterlijk in oktober. De 59-jarige top-econoom treedt aan nu het land verwikkeld is in een handelsoorlog met de Verenigde Staten. Een van de eerste dingen die Carney zei was dat Canada nooit, maar dan ook nooit, een onderdeel van de VS zal worden. De kapitein van het vrachtschip Solong dat maandagochtend botste op een kerosinetanker... die voor anker lag op de Noordzee... is in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor dood door schuld. Bij de aanvaring raakte een bemanningslid van het vrachtschip vermist. Het Britse Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de man is omgekomen... door ernstige nalatigheid van de kapitein. Leiders van alle vijfde politieke partijen in Groenland hebben in een gezamenlijke verklaring gezegd dat ze de uitspraken van Trump over annexatie van het eiland niet accepteren. De Amerikaanse president heeft al vaker gezegd dat hij Groenland wil hebben. Tijdens het gesprek met NAVO-chef Rutte gisteren kwam het opnieuw ter sprake. De partijleiders op het eiland zeggen dat Groenlanders nooit Amerikanen zullen zijn... en willen dat Trump stopt met hen respectloos te behandelen. In de gevangenis in Roermond komt al maanden geen warm water uit de kraan. Gedetineerden klagen dat ze alleen maar met koud water kunnen douchen. Het probleem is bekend bij de directie van de gevangenis. Volgens hen is er een technisch probleem met de ketel. Daarvoor zijn onderdelen besteld, maar de levertijden zijn erg lang.